ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zien we dat het verkeer zich goed heeft aangepast aan de winterse omstandigheden. Dat betekent eh, veel langzaam rijdend verkeer, maar geen echte problemen op de weg zoals ongelukken.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 So it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I, I need your to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need. your love so bad. Ik wil beginnen met iedereen een gezond en een fantastisch mooi 2026 te wensen. Helaas eindigde voor mij 2025 met een droevig bericht. Herinnert u zich deze dag? Dit was de begintune van het programma Matchbox, gepresenteerd door Bart van der Meer. Zijn echte naam was echter Kokkoorst. Jarenlang heeft hij dit programma gepresenteerd voor ZFM. Met veel kennis van zijn muziek. Onze collega en mijn vriend, al ongeveer 70 jaar, is helaas op 79-jarige leeftijd overleden.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 En het is altijd doorlopend, maar wel op afspraak. En de locatie is Pluspunt, Vlemingstraat 55. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. <laughs> C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout avec nous et pourtant bien des gens sont mis à genoux pour prier. Pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas. d'une trêve que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré si l'histoire d'un amour que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète je voulais j'espérais que la paix règne ce soir de Noël mais tout a continué mais tout a continué mais tout a continué waren de poppies met Nono Rerge En ik ga door met Cass Who, American Woman. Pluspunt is op zoek naar gastvrouwen of gastheren op oproepbasis. Je verzorgt de koffie of de thee voor groepen meestal groter dan 10 personen. In de avond en ook overdag. Belangrijk is dat je BHV bezit. Mocht dit niet zo zijn, dan krijg je een cursus aangeboden door Pluspunt.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 bedacht Cummings Dr. Hook en His dus Medicine Show... Tonic of the Soul, geïnspecteerd op de rondreizende medicijnshows van het Oude Westen gerefereerd aan het ooglapje van bandlid Ray Shaver. Gevolg van een auto-ongeluk in 1967. Dat associaties opwekt met Captain Haak en Peter Pan. Hier komt Dr. Hook en His Medicine Show met Baby Make Her Blue Eyes You Talk... Sharing the Night Together... and Wear Your Love with a Beautiful Woman. Veel plezier. us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do when I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together turn the lights down low and start sharing the night together. Yeah, sharing the night together. Yeah, sharing the night together. Steken. Nuttige Steken is een project van Pluspunt in samenwerking met de verbeelding. Wij leren de deelnemers naaien op een naaimachine... ieder aan zelfgekozen projectjes en een eigen tempo. Naaimachines zijn aanwezig. Als het kan, wil je graag je eigen stof meenemen. We hebben heel veel aandacht voor jou en het proces. Het resultaat staat niet voorop. Leren naaien vraagt veel geduld en samen komen we er altijd verder. Nuttige Steken is elke woensdagochtend bij Pluspunt Centrum van 10 tot 12 uur. Heb je interesse? Neem dan contact op met Billy Lord per e-mail of 0633803279. 0633803279. En het is dus elke woensdag van half 10 tot 12 uur. Small Faces, Lazy Sunday. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. my Dit waren de Rolling Stones met It's All Over Now. Klaverjassen, een kaartje leggen, troef, roem, jas en nel. Als deze termen je bekend voorkomen, dan kunt u het klaverjassen vast onder de knie. Elke woensdag kunt u bij Pluspunt Centrum aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. En het is elke woensdag van 1 tot half 4 in de grote zaal van Pluspunt Centrum. De kosten zijn 3 euro inclusief koffie, thee of limonade. En natuurlijk, er is altijd wat lekkers. Aanmelden bij de balie of telefonisch 5740330. 5740330. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland. Kajak was een Nederlandse symfonische rockgroep. De band Kajak werd in 1972 opgericht. De band kwam voort uit de scholierenband van Scherpenzeel en Koopman. High Tide Formation. In 2025 overleed Edward Drakers, de fantastische zanger, op 68-jarige leeftijd. Hier is Kajak met Ruthless Queen. Koffieinloop Pluspunt Centrum. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur kunt u bij Pluspunt Centrum in de grote zaal aanschuiven bij het inlooppunt. Mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. Gratis koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe lekker met ons mee. En het is woensdag van 10 tot 12 uur en zoals ik al zei, in Pluspunt Centrum. Demis Roussos, We Shall Dance.